Bella signorina, tu amore mia. In jouw mooie ogen zie ik boven als ik je van liefde spreek. Bella signorina, tu amore mia. Van jouw rode lippen wil ik kussen nippen, of je brengt me zo van streek. Jouw een zwarte hart glanst als hout. Jij bent de enige vrouw waar mijn hele hart van houdt, bella signorina, tu amore mia. Alles wil ik geven, zelfs mijn hele leven, als je mij het hart niet breekt. was in Rome op een wonderblauwe nacht. Gitaren spelen zacht en serenade. Het was het toeval dat jou in mijn armen bracht. Terwijl de maan ons in astralen stralen Bella signorina, tu amore mia. In jouw mooie ogen zie ik regenbogen als ik je van liefde spreek bella signorina, piccola bambina. Van jouw rode lippen wil ik kussen nippen, ach je brengt me zo van streek. Jouw ravenzwarte haar glanst als ebbenhout. Jij bent de enige vrouw waar mijn hele hart van houdt, bella signorina amore mia. Alles wil ik geven, zelfs mijn hele leven, als je mij het hart niet breekt. Bella signorina, tu amore mia. Eenmaal met ons beiden zijn we niet te scheiden, bella signorina, piccola bambina, bella signorina.